het NOS-journaal. Paus Benedictus heeft in Rome zijn traditie et orbi uitgesproken. De zegen voor de stad en voor de wereld. In zijn paastoespraak riep hij het regime in Syrië op om te stoppen met het geweld tegen burgers in dat land. Paus Benedictus refereerde verder aan de aanslagen in Nigeria waarbij de afgelopen maanden veel christenen en moslims zijn omgekomen. Op het Sint-Pietersplein waren tienduizenden gelovigen om de paasmis bij te wonen. De paus wenste de mensen in meer dan 50 talen een gezegend Pasen toe. En verder bedankte Benedictus Nederland voor de bloemen. In Nigeria is bij een aanslag met een autobom een onbekend aantal mensen omgekomen. De bom ging af in de buurt van eetentjes, een hotel en een kerk in een zakenwijk in de stad Kaduna. Media melden dat er zeker twintig doden zijn. Volgens de eerste berichten zijn veel slachtoffers taxichauffeurs. Kaduna ligt op de grens van het gebied in het noorden waar vooral moslims wonen en het christelijke zuiden. Het geweld tussen die bevolkingsgroepen in Nigeria heeft de afgelopen tijd aan honderden mensen het leven gekost. De Duitse Nobelprijswinnaar Günter Grass is niet meer welkom in Israël. Dat meldt de Israëlische radio. De verklaring tot persona non grata zou afkomstig zijn van minister Yishai van Binnenlandse Zaken. Grass raakte vorige week in opstand door, eh, opspraak door een gedicht waarin hij schreef dat Israël een bedreiging is voor de wereldvrede. Eerder had premier Netanyahu al felle kritiek op het gedicht. De eerste fans van Heracles zijn vanuit Almelo vertrokken naar de Kuip in Rotterdam, waar de club vanavond de bekerfinale speelt tegen PSV. Zeker 17.500 Heracles-aanhangers gaan naar Rotterdam. Het gros van hen wordt vervoerd in 325 bussen. Het is de eerste keer dat Heracles een bekerfinale speelt. De wedstrijd wordt door fans de wedstrijd van de eeuw genoemd. Ook vanuit Eindhoven zijn al duizenden fans op weg naar de Kuip. Het weer. De bewolking neemt toe. Het blijft droog.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 bleeding. Tell me, tell me you were three We were dancing in the street And you looked just like an angel You looked up beside the sky Saw the birds and wondered why They could fly away so high In the morning I would wake And my heart just couldn't wait To play in your backyard wish I couldn't wait to see you again It's you and me and everybody Jezebel, this queen, living life like a backstreet dream.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 But what's the said about you like to cut your wrist too? I say that clowning, so come on, how can you trip is you? You got a mission, Stan. I think you need some counseling to help you <laughs> bouncing off the walls when you get down some.